Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Rotterdam krijgt geen extra afvalstoffenheffing voor ZZP'ers die thuiswerken. Het gemeentebestuur ziet ervan af omdat de heffing voor een deel van de bedrijven onrechtvaardig is. Het plan was om ZZP'ers die vanuit huis werken een afvalheffing van 128 euro per jaar op te leggen. Maar daarop kwam veel kritiek. Niet alleen van ZZP'ers, maar ook van de gemeenteraad. De heffing zou veel mensen treffen die nauwelijks afval produceren, zoals boekhouders. De Rotterdamse gemeenteraad heeft nog alternatieven onderzocht om bedrijven die weinig afval produceren uit te zonderen van de regeling, maar die bleken juridisch niet haalbaar. In de hoofdstad van Haiti, Port-au-Prince, zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen bij een groot verkeersongeluk. Tientallen mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in een van de drukste straten van de stad. Een vrachtwagen, beladen met puin, raakte onbestuurbaar, vermoedelijk doordat de remmen niet werkten. De truck schepte auto's, een busje, motorrijders, voetgangers en verkopers die op de stoep stonden. President Martelly is meteen op de plaats van het ongeluk gaan kijken. Hij riep artsen en verpleegkundigen op naar de ziekenhuizen in Port-au-Prince te komen om de gewonden te helpen. De inkspotprijs voor de beste politieke spotprint is dit jaar toegekend aan Siegfried Woldek. Hij kreeg de prijs voor zijn tekening van staatssecretaris Bleker, die met zijn klompen bloemen vertrapt. Volgens de jury is het een prachtig getekend portret dat op sublieme wijze een mengeling uitdrukt van sluwheid, onverzettelijkheid en machtsbelustheid. Ook al is het natuurbeleid de aanleiding voor het portret, de tekening voelt meer als een totale typering van Bleker, zegt de jury. Siegfried Woldek werkt voor verschillende kranten en tijdschriften. De inkspotprijs is voor de achttiende keer toegekend. Het weer, het is vrij helder en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen begint zonnig, maar smiddags gaat het regenen voor dan een graad of 4. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Lunette 5 kilometer. Dat hangt samen met een ongeluk op de A27 richting Almere. Tussen Hagestein en knooppunt Rijnsweert staat 8 kilometer file. Drie van de vier rijstroken zijn dicht.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 We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain behind my tears for my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. There's a freedom. Sin, death and mass destruction. But I'm telling you, and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. without the help of my soul? I will not be commanded. I will not be controlled.